Dip pimp. Femke met het NOS Journaal. In New York praat de VN-veiligheidsraad over een conceptresolutie... over de vernietiging van de chemische wapens van Syrië. De Verenigde Staten en Rusland willen dat er morgen over wordt gestemd. Ze werden het gisteravond eens over de ontwerpresolutie. Volgens Amerika dwingt de resolutie Syrië zijn chemische wapens op te geven... De resolutie wordt door westerse diplomaten omschreven als bindend, maar onduidelijk is in hoeverre wordt verwezen naar militaire actie, voor het geval Syrië niet aan zijn verplichtingen voldoet. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov zegt dat de tekst waar ze het nu over eens zijn geen direct militair ingrijpen mogelijk maakt. En toch spreekt een Amerikaanse diplomaat van een doorbraak. Vanwege een grote brand in een meubelzaak in Brummen zijn omwonenden geëvacueerd omdat er een risico is dat het vuur overslaat en ook vanwege rookontwikkeling. De brand woedt in het centrum van de plaats. Voor omwonenden wordt opvang geregeld. Ook een dierenspeciaalzaak en een dierenkliniek worden door de brand bedreigd. De dieren zijn levend uit de winkel gehaald. Door een stroomstoring rond station Rotterdam Centraal is het treinverkeer rond Rotterdam helemaal stilgevallen. De storing is nog steeds niet verholpen. NS heeft bussen ingezet om reizigers te vervoeren. Op het station was het tot diep in de nacht druk doordat er veel voetbalsupporters waren die na de wedstrijd Feyenoord-FC Dordrecht waren geweest. Iran en de grote mogendheden hopen het binnen een jaar eens te worden over het Iraanse nucleaire programma. Op 15 en 16 oktober zal in Genève op hoog niveau worden onderhandeld. Dat is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif... tijdens de algemene vergadering van de VN in New York. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen over de veranderde Iraanse opstelling. Woensdag zei de Iraanse president Rouhani al dat de kwestie over een half jaar uit de wereld moet zijn. Het weer, vannacht koud, 4 tot 9 graden. Morgen geregeld zon en ongeveer 17 graden. In het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer.